Later met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Idaho zijn twee brandweerlieden doodgeschoten, meldt de plaatselijke sheriff. Aan het begin van de middag, lokale tijd, werd de brandweer gealarmeerd voor een natuurbrand. Toen brandweermensen ter plaatse waren, werden ze vanuit het bos onder vuur genomen door een schutter. Er is nog veel onduidelijk. De schutter is nog voortvluchtig en het is ook niet bekend of er meer slachtoffers zijn gevallen. Inwoners van het gebied worden opgeroepen weg te blijven bij de plek waar de brandweerlieden zijn doodgeschoten. Bij Israëlische aanvallen in Gazastad zijn zondag 47 mensen om het leven gekomen, meldt Al Jazeera. Verslaggevers ter plekke zeggen dat de stad is getroffen door aanvallen van Israëlische gevechtsvliegtuigen. Ook in andere delen van de Gazastrook zijn mensen gedood. Op een plek waar voedsel en andere hulpgoederen worden uitgedeeld... zouden vijf mensen zijn omgekomen toen Israëlische militairen het vuur openden. Bij een explosie in een trein zijn gisteravond vier mensen gewond geraakt. Toen de trein in de buurt van het Noord-Hollandse Limmen reed... explodeerde een elektriciteitskast die in een halletje van de trein stond. Eén passagier liep een hoofdwond op. Drie andere reizigers raakten onwel door de rook die vrijkwam. kwam. Nadat de trein tot stilstand was gekomen... konden de 600 passagiers die aan boord waren niet zomaar uitstappen. Ze zijn na twee uur met evacuatietreinen naar Alkmaar gebracht. Bij het EK Atletiek voor landenteams is Nederland vierde geworden... achter Italië, Polen en Duitsland. In totaal won Nederland tijdens het landentoernooi in Spanje... acht van de 37 onderdelen. Op de slotdag was Savi Moajok de snelste op de 200 meter... Op de 5000 meter kwam Niels Laros als eerste over de finish.